Acht kampeerders raakten gewond, sommigen ernstig. In Noord-Limburg vielen negen gewonden, de meesten door omgewaaide bomen. Limburg, Noord-Brabant en Gelderland werden het zwaarst getroffen door het noodweer. Veel Limburgse wegen waren onbegaanbaar door afgerukte takken op de weg. Verder werden in veel plaatsen dakpannen van daken geblazen. In Nijmegen zitten 5000 huishoudens zonder stroom en dat kon nog zeker een uur duren. Het slechte weer heeft ruim een uur geleden Nederland weer verlaten. De informateurs Roosentaal en Wallagen hebben verslag uitgebracht bij koningin Beatrix. Op Paleis Noordeinde hebben ze de koningin op de hoogte gebracht van de onderhandelingen over Paars Plus. Die zijn nu ruim een week bezig. Afgelopen maandag zeiden de informateurs dat er serieus wordt geprobeerd om een Paars Plus kabinet te vormen. Maar dat het nog te vroeg is om te zeggen of dat gaat lukken. Een Libisch schip met hulpgoederen voor Gaza is aangekomen in Egypte. Het schip wilde eigenlijk de Israëlische blokkade van de Gazastrook doorbreken... om de goederen rechtstreeks af te leveren. Maar nadat Israël had gedreigd met geweld... werd besloten naar Egypte te varen. De Egyptische Rode Halve Maan zal de spullen nu naar de Gazastrook brengen. Krantenuitgever Wegener gaat in beroep tegen de miljoenenboete van de NMA. De kartelwaakhond zegt dat twee kranten van Wegener in Zeeuws-Vlaanderen redactioneel met elkaar samenwerken, terwijl was afgesproken dat ze zelfstandig zouden blijven. Volgens Wegener tast de NMA de persvrijheid aan door zich te bemoeien met het redactiewerk. Ook is de boete van 20 miljoen euro volgens de uitgever buitenproportioneel. Het weer nog, de onweersbuien zijn weggetrokken. Vanuit het zuiden klaart het op. Vannacht koelt het af tot 15 graden. Morgen wisselend bewolkt met lokale bui. wordt 22 tot 25 graden.